Música vragen om haar hart en hand. Ik zal deftig mijn jaketje dragen, dat gaat interessant. Morgen ga ik mijn kantje wagen, bij haar pa en ma. Rietje zei, ik zal bij hen wel want zij zeggen ja. Ik verga van ongeduld, oh lief. Ik heb voor jou een prachtcadeau, een gouden ring je vragen, het is mij naar mijn hoofd. Dan beginnen pas de mooie dagen, dan zijn wij verloofd.